Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep studenten wil een bakkie doen met minister Kaag. Daar is je ze staan voor de deur van het ministerie van Financiën haar op te wachten. De studenten willen een hogere basisbeurs. Onze eis is dat we graag met minister van Financiën Sigrid Kaag willen spreken over de hoogte van de nieuwe basisbeurs en de compensatie. De studenten maken zich daar heel erg zorgen om. De bedragen die daarvoor uitgetrokken zijn, zijn echt te laag. De nieuwe basisbeurs wordt waarschijnlijk 255 euro als je uit huis woont per maand, staat in de kabinetsplannen. En studenten die moesten lenen afgelopen jaren krijgen 1400 euro ter compensatie. Maandag debatteert de Tweede Kamer erover. Je gaat de inflatie in je portemonnee voelen. Alles wordt al maanden duurder. Je kunt steeds minder kopen voor hetzelfde geld. Het kabinet heeft van alles bedacht om dat een beetje te drukken door bijvoorbeeld belastingen te verlagen. Maar het gaat nooit genoeg zijn om ervoor te zorgen dat je er niks van gaat merken. Wij kunnen deze exorbitante stijging, eh, dat kunnen wij niet in koopkracht eh, gaan compenseren. De inflatie tikte afgelopen maand bijna de 12% aan. In Hoofddorp is iemand doodgeschoten. De politie kreeg rond 12 uur een melding van een schietpartij op de parkeerplaats van een voetbalclub. Toen agenten aankwamen vonden ze een gewonde man, maar eerste hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand opgepakt. En er wordt al de hele dag massaal getankt. Komt doordat de belasting op brandstof tijdelijk is verlaagd vanwege de hoge prijzen de laatste weken. Voorheen reden Nederlanders de grens over om goedkoop te tanken. Nu is het omgekeerd. Deze man kwam vanochtend uit Duitsland. Het scheelt hem inmiddels meer dan 20 cent per liter. Ja, want de prijs die muziek. Ne? Also in Duitsland zijn äh, we bij bei Euro, 8 bij 1,79 Euro bei fast 40 Liter macht dat natuurlijk schon veel Geld uit. En dan rijdt hij dus graag een paar extra kilometers voorop. Het weer nog. Het is op de meeste plekken droog. De zon breekt door, vooral in het noorden. Het is een graad of 4. Het weekend blijft het ook meestal droog.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 I'll be your teacher, I'll show chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. I wanna dance another beat now this with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these they shine so bright like we're on the moon. But I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Unless with you, I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you.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 Jouw rode lippen stift en zweef in de spiegel. slapen De dag was lang en de nacht te kort En ik denk dat het zo lichter wordt En je moet gaan slapen Oh, en ik weet donders goed waarom Ik zoveel van je houden kan Maar je moet snel houden. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen Je weet wat je wel. je pa verdiend. Jij en je zusje. Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is nu te laat, ik kan niet meer. none Hoe zo liefde en wat nou haat, maakt mij niks meer. laisser, je faisais semblant. Toi, en mon amour, tu n'es qu'un débutant. Tu parles de la couleur, même pas en noir et blanc du mec. T'es naze, dégage.